Dag, schat. We komen voor de haasparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen. Opzij, opzij. Dag dames en heren, daar staan ze dan. We gaan hem weer liggen raken, jij en doe Dans hier de hele nacht met mij. Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet een feest zijn dat ik graag vieren zal. Alleen, alleen met jou. Dan stop de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon komt, heb jij al lang gezegd, die droom van jou is niet zo